Renate met het NOS Journaal. Een vrachttoestel heeft bij vertrek vanuit Maastricht problemen gehad met een motor. Volgens een woordvoerder van de luchthaven vloog een van de motoren van de Boeing 747 kort na het opstijgen in brand en verloor stukken van de turbinebladen. Die kwamen in de omgeving van Meersen naar beneden. Twee mensen werden geraakt, ze liepen lichte verwondingen op. Ook raakten auto's en woningen beschadigd. Het toestel is op drie motoren verder gevlogen en inmiddels geland in Luik in België. De Russische oppositieleider Navalny is in allebei de rechtszaken die vandaag tegen hem liepen veroordeeld. Vanochtend werd al duidelijk dat hij 2,5 jaar naar een strafkamp moet... omdat hij een afspraak met de reclassering had gemist in de tijd dat hij in Duitsland verbleef. Hij lag in Berlijn in een ziekenhuis na een vergiftigingspoging. In een andere zaak is hij nu ook veroordeeld voor laster... vanwege het beledigen van een oorlogsveteraan. Navalny kan daarvoor 10.000 euro boete krijgen. Een man van 95 is door de Verenigde Staten uitgeleverd aan Duitsland... omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte als bewaker... in concentratiekamp Neuengamme. De man verhuisde eind jaren 50 naar de VS. Hij zal door de Duitse justitie worden ondervraagd... over eventuele oorlogsmisdaden. Maar het is nog onduidelijk of het tot een proces komt. De provincie Limburg heeft afgelopen nacht drie dassen uit een dassenburg in Roermond gehaald. De beschermde dieren moeten wijken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk. Eerder werd al een mannetje uit de burcht gehaald. Dierenbeschermers zijn boos. Ze vrezen dat de dassen de verhuizing niet zullen overleven. Ze werden onlangs aangetroffen bij de televisietoren in Roermond... waar voorbereidingen worden getroffen voor nieuwbouw. De provincie wil de beschermde dieren binnenkort overbrengen... naar een nieuw gebouwde burg met een buurt... maar natuurbeschermers vrezen dat mensengeurde dat ze zal afschrikken. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrij helder. Het koelt niet verder af dan 5 tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog. Langs de noordkust wordt het dan een graad of 13. In het zuiden kan het lokaal 18 of 19 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp.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 All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today?